Zes uur. Frits Hemelkamp met het NOS-journaal. De autoriteit persoonsgegevens heeft het afgelopen half jaar... ruim 7000 klachten en tips binnengekregen... over mogelijke privacy-schendingen. Dat schrijven De Telegraaf en Trouw. Veel klachten gaan over het recht om inzage te krijgen... in de persoonsgegevens bij bedrijven en instellingen. In een aantal gevallen heeft de autoriteit daadwerkelijk een onderzoek ingesteld... of overweegt dat... Zo hangt het UWV een dwangsom van 150.000 euro per maand boven het hoofd... als de website met medische gegevens niet tijdig wordt aangepast. Het aantal vogelsoorten in ons land is de afgelopen jaren flink veranderd. Dat zeggen onderzoekers bij het uitbrengen van de nieuwe vogelatlas. De klapekster, duinpieper en de ortolaan zijn als broedvogels vrijwel volledig verdwenen. Nieuwkomers zijn de zee- en visarend, de wilde zwaan en de kraanvogel. Volgens de onderzoekers komt de verschuiving doordat het Nederlandse landschap de afgelopen 40 jaar sterk is veranderd. Hierdoor heeft ook de grutto, die een aantal jaren geleden nog werd verkozen tot nationale vogel, het zwaar. In de nieuwe vogelatlas staan 369 vogelsoorten beschreven. De ontbossing van het Amazone-regenwoud was het afgelopen jaar het grootst in 10 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers van de Braziliaanse overheid. Op satellietbeelden is te zien dat bijna 8000 vierkante kilometer aan bos is verdwenen. Dat is een gebied iets groter dan de provincies Flevoland, Gelderland en Utrecht bij elkaar. Het kappen van bomen in het regenwoud is verboden... maar wordt toch gedaan door houthandelaren en lokale boeren. Wetenschappers dringen al jaren aan op een betere bescherming van het regenwoud. Het bos is belangrijk voor het tegengaan van de opwarming van de aarde...